Gert Kluk met het NOS Journaal. Het overgrote deel van de sekswerkers krijgt te maken met fysiek en seksueel geweld, diefstal en afpersing. Dat beeld komt naar voren uit twee onderzoeken die staatssecretaris Harbers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De staatssecretaris bekijkt of er meer maatregelen nodig zijn om sekswerkers te beschermen. De twee Russen die door de Britse justitie worden gezien als de plegers van de gifgasaanslag op oudspion Skripal weerspreken de aantijgingen. Op de Russische televisie zeiden ze dat ze niets met de zaak te maken hebben en dat ze in Salisbury waren om de wereldberoemde kathedraal te zien. Ze zeggen geen geheimagenten te zijn, maar claimen in de fitnessindustrie te werken. Eind deze maand is er een grote Europese staking bij Ryanair. Op vrijdag 28 september wil cabinepersoneel in Nederland, België, Portugal, Spanje en Italië het werk neerleggen. Ze eisen betere arbeidsomstandigheden en meer loon. Verwacht wordt dat er die dag nauwelijks Ryanair vliegtuigen kunnen vertrekken in Nederland en andere landen. De verdachte van de steekpartij op Amsterdam Centraal blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. De 19-jarige Jawed S. stak eind vorige maand twee Amerikaanse toeristen neer. Hij zei dat hij zich als moslim onder meer beledigd voelde vanwege de cartoonwedstrijd die PVV-leider Wilders over de profeet Mohammed wilde houden. De Britse inlichtingendiensten zijn een boekje te buiten gegaan... bij het op grote schaal verzamelen van webdata... oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De dienst schond daarmee de privacy van burgers. Mensenrechtenorganisaties en journalisten spanden de zaak aan... na kritiek van de Amerikaanse klokkenluider Snowden... op de werkwijze van de geheime dienst. De Britse dienst was volgens het Hof nalatig bij het toezicht op het verzamelen van data... en bij het beschermen van geheime informatie van journalisten. De Britse inlichtingenwet is inmiddels aangepast. Het weer op veel plaatsen wisselen bewolkt of zonnig.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 Ja. <laughs> Dat, eh, hier was ik even niet op voorbereid. Ja, <laughs> dit is weer heel, iets anders. Hier was ik echt niet op voorbereid, want er, eh, het zou ongeveer drie minuten duren. En na anderhalve minuut was het gewoon over en uit met Say It Loud, I'm Black and I'm Proud van James Brown. Eh, in het eerste uur hadden we al het nummer Limbo Rock, uitgevoerd door de Champs de instrumentale versie. En eh, we krijgen nu de, de vocale versie gedaan door Chubby Checker. En dat komt dan uit het jaar 1962. Het was eh, Walter Murphy in zijn orkest en The Fifth of A Fifth of Beethoven. En dat kwam dan weer uit het jaar 1976 als One Hit Wonder. Uit de top 100 van 1970 gaan we draaien Melanie en die Edwin Hawkins Singers en Lay Down ofwel Candles in the Rain. Lay Down van Melanie en die Edwin Hawkins singers Lay Down, ofwel Candle in the Wind, een top 100 hit uit 1970. En, dan zijn we alweer toe aan een debuutsingle. Ja, want die zijn er natuurlijk ook. Debuutsingle in dit geval van eh, ehm, eh, Sam Cooke. Laat ik het nou bijna vergeten. Sam Cooke en het eh, nummer wat we gaan draaien is You Sent Me. En dat is nog niet eens zo interessant dat het zijn debuutsingle is. Maar ene Carol Kay die speelde ook voor het eerst mee. En Carol Kay is lid van de Wrecking Crew. En dan gaan we, volgend jaar gaan we daar een hele uitzending aan besteden. De Wrecking Crew. Waar ze allemaal op meegespeeld hebben. Je staat versteld. Carol, Crew, eh, Carol Kay speelde in dit geval mee op You Sent Me van Sam Cooke. Zijn debuutsingle. take you home. Whoa. Goed, we gaan naar eh, de single van Elvis Presley. En vandaag zijn dat de nummers Let Me Be Your Teddy Bear en Loving You uit 1957. Hier is Elvis Presley. let me be Put a chain around my neck and me anywhere. oh, let him be. teddy bear. I don't wanna be a tiger, cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. But there's a wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be. Oh, let him be. Your teddy bear. I don't wanna be a tiger, cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, cause lions ain't the kind you love enough. chain around my neck and leave me anywhere. Oh, oh, let me be. Oh, let it be. Your oh, teddy bear. Oh, let me be. Oh, let it be. Your teddy bear. to summer, springtime too. Loving you, loving you makes no difference. is true, true to you. is mijn muis? <laughs> Hier is mijn muis. Je kan niet breien en praten tegelijk. Dat gaat nou helemaal niet. <laughs> Na de Elvis single, The Teddy Bear and Loving You... hadden we Sandy Nelson en And Then There Were Drums. En dan is het nu tijd voor de <laughs> Nederpop Top 100... over de periode 1965-1980. We gaan er weer drie draaien en straks hoor je wie het waren... wat ze zongen en op welke plaatsen ze stonden.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 can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes Uit 1971 van het album Trafalgar waren dit de Bee Gees en How Can You Mend a Broken Heart. En voor Hans was dit een totaal nieuwe ervaring. Hij kende het liedje gewoon niet. Jong, jong. 49 ehm, jaar geleden vandaag trouwens stonden de Bee Gees op nummer 1 in Nederland met Don't Forget to Remember. In 1966 was de naam Svenne Hedlund bekend bij alle meisjes in Nederland, want ze waren helemaal gek op hem. Hij was de zanger van de groep Um, de Hapstars. Ik weet de titel van de song nog wel uit mijn hoofd, maar de Hapstars was ik heel even kwijt. En een ander bandlid, die werd wereldberoemd. Want dat was Benny Andersson en die kwam natuurlijk uit ABBA. Hier is de Hapstars met Sunny Girl. She's a sunny girl, a real girl, can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfied. She will never ask for anything but you, ain't that a girl? She's domestic, she's property, She's slim like reed. She's diverting, she is faithful. Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I just created for a very simple reason. That is one. She's mine. Any girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you. Ain't that a girl? She's domestic, she is property, she's slim like reed, she's diverting, she is faithful, ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I just created for a very simple reason that is one. She's mine. En de Hepstars die hebben niet alleen dit leuke nummer gemaakt... maar ook een uitvoering van Let It Be Me. Die gaan we ook nog wel eens een keer draaien. Maar nu zijn we toe aan een eh, top 100 hit uit 1984... van de Nederlandse groep Roberto Giacchetti en de Scooters. Hier is I Save the Day. to myself, boy, you can always Alberto Giacchetti en de Scooters. En I Save the Day, een top 100 hit uit 1984. Een nummer 1 hit uit 1974. Die was ook erg populair over de hele wereld. Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Oh. oh, oh, oh. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with wereldwijde nummer 1 is voor Carl Douglas en Kung Fu Fighting. De laatste plaat van dit programma komt uit 1983 en is geschreven en geproduceerd door Jeff Lynn. En dan weet je meteen hoe het klinkt, want alle platen waar Jeff zich mee bemoeit klinken ongeveer qua muziekklank hetzelfde. Het wordt gespeeld en gezongen door Dave Edmonds en het heet Slipping Away. dit was hem weer, deze Matchbox nummer 249. De komende twee uur is Hans er weer, dus twee uur lang gezelligheid, leuke muziek en informatie. Eh, volgende week zijn we er weer met aflevering 250. En ik wens u een eh, fijn weekend en graag tot de volgende week.